Waterwalgemoed met het nws Journaal. Israël en Hamas, de Palestijnse organisatie gezegd. Ook zou de Israëlische blokkade van de Gazastrook worden versoepeld. Israël heeft het akkoord nog niet bevestigd. Het vorige bestand eindigde een week geleden... waarna beide partijen elkaar weer bestookten met raketten. Ondertussen is Egypte blijven bemiddelen tussen beide landen. De Oekraïense president Poroshenko en zijn Russische collega Poetin hebben elkaar de hand geschud bij een overleg in Wit-Rusland. Het is voor het eerst in bijna drie maanden dat de twee elkaar ontmoeten. Poetin zei dat de crisis in Oekraïne alleen kan worden opgelost als de regering overlegt met de separatisten in het oosten. De Russische president waarschuwde Poroshenko dat een militaire escalatie een oplossing alleen maar verder weg brengt. Poroshenko eist dat de Russische levering van wapens aan separatisten stopt en dat de rebellen gevangenen vrijlaten. De Zwarte Pieten discussie is weer opgeleid na een e-mail die de directeur van de HEMA naar een klant zou hebben gestuurd. Volgens de mail komt er in het warenhuis geen enkele Zwarte Piet meer op de verpakking te staan. Een nieuw actiecomité met de naam Malle Piet zegt de mail in handen te hebben. De HEMA wil niet specifiek op het bericht reageren, maar zegt in een verklaring dat er dit jaar niets aan het Sinterklaas assortiment verandert. Over volgend jaar wil het bedrijf nog geen uitspraken doen. Adverteerders hebben in de eerste helft van het jaar 6,7% meer uitgegeven aan televisiereclames dan in dezelfde periode vorig jaar. In totaal werd er 476 miljoen euro uitgegeven aan reclamezendtijd. Volgens marketingcentrum Spot wordt de groei veroorzaakt door het economische herstel. En ook de Olympische Winterspelen en het WK voetbal droegen bij aan het aantrekken van de markt voor tv-advertenties. Het weer nog, de regen trekt langzaam naar het zuidoosten weg en vanuit het noorden breekt de zon meer door. Het is daarbij tussen de 16 en 19 graden. Morgen droog, veel zon en zo'n 21 graden. Dit, is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A13 van Den Haag naar Rotterdam staat file bij de afrit Berkel en Rode Reis 4 kilometer. En op de A20 naar Gouda bij Rotterdam-Krooswijk 2 kilometer.